hebben in de afgelopen vier jaar zeer veel moties ingediend. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat er daarvan slechts weinig zijn aangenomen. Raadsleden van andere partijen zien de PVV'ers als weinig constructief... of als een stoorzender, zeggen ze in Nieuwsuur. PVV-fractievoorzitter Van Dijk uit Almere zegt dat uit het grote aantal afgewezen moties blijkt... dat zijn fractie tegen de stroom oproeit. De Syrische Nationale Coalitie doet komende week mee met de vredesbesprekingen in Zwitserland... om een einde te maken aan het geweld in Syrië. Veel leden aarzelden omdat ze bang zijn dat ze invloed verliezen als het overleg mislukt. Ook het regime van president Assad raadt mee. Voor hem is een machtswisseling onbespreekbaar, maar dat is juist een voorwaarde van de oppositie. De nieuwe grondwet van Egypte is met een grote meerderheid aangenomen. Bij het referendum stemde ruim 98% van de kiezers voor. De opkomst was ruim 38%. In de grondwet worden religieuze partijen als de moslimbroederschap verboden. De macht van het leger wordt uitgebreid. Vermoedelijk zal legerleider Sisi zich kandidaat stellen voor het Egyptische presidentschap. De partner van de Franse president Hollande, Valérie Trier-Weileur, heeft het ziekenhuis verlaten. Ze heeft zich teruggetrokken in het presidentiële verblijf in Versailles om verder uit te rusten. Ze werd op 10 januari opgenomen in het ziekenhuis nadat een roddelblad had geschreven over de vermeende affaire van Hollande met een Franse actrice. In Bokstol is vanmorgen vroeg een man opgepakt die een groep jongeren bedreigde. Omdat niemand hem een vuurtje kon geven... zette de man van 46 een pistool op het hoofd van een van de jongeren. Ze wisten te ontkomen en haalden de politie erbij.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 Euro Breakdown, iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM. Jaargang 24 alweer van de hitlijst, aflevering 3 van 17 januari 2014. 18 stijgers, 1 blijven, 17 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Dat zijn de statistieken voor deze week. Ellie Golding Burn na 14 weken uit de lijst verdwenen. Lady Gaga Applaus stond er 13 weken in. Mijn ex-nummer 1, Jason Rulo en Two Shane, Talk Dirty, ook na 13 weken. En Jesse It's My Party, verdwijnt na 10 weken uit de lijst. snelste stijger die kwam vorige week binnen op 40, schiet deze week omhoog naar 30. A Great Big World, samen met Christina Aguilera, Say Something. snelste daler, dat was John Legend. Made to Love zakte van 22 naar 34. En langs genoteerde vonden we op 38. Katy Perry en Roar ondertussen alweer 15 weken in de lijst. Paus Gregorius XI die zegt in Rome vanaf dat moment zetel voor de paus is. Dat was in 1377 op 17 januari. 1912, de Brit Robert Falcon Scott die bereikte de Zuidpool een maand later dan zijn rivaal Ronald Anderson.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 En dit is de nummer 19. Vijf plaatsen winst in de vierde week. Gavin DeGraw, Make a Move. Hey, from the first time that I asked your name. It's like a drug that went straight to the vein. I feel a high coming on and it's all because of you. We could get it going like one, two, freeze and surrender Tussen in de lijst van Europa. De Killers en Shut at the Night hier op CFM. En in die zesde week gaan ze omhoog. Vorige week nog op 23, deze week terug te vinden op plek nummer 16. voor Gavin Graw en Make a Move in zijn vierde week omhoog van 24 naar 19. Dit is de nieuwste single van Celine Dion. Zes weken geleden kwam zij de lijst binnen. Vorige week stond ze op nummer 20. Deze week klimt ze zes plaatsen, komt terecht op nummer 14. Love Me Back to Life. inside so loud. Need a jump start, I couldn't breathe. I wish that I could disappear. The voices inside so vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. be loved so This is gonna take a bit of getting used to But I know what's right for take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, i nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. om even rustig achterom te kijken naar hoe de top uh, eh, 20 tot en met 11 eruit ziet. Conor Maynard, Are You Crazy, zakt vier plaatsen in de 11e week naar 20. De vijf plaatsen winst voor Kevin DeGraw, Make a Move in zijn vierde week. Vorige week nog op 13, deze week terug te vinden op een nummertje 18 in de tiende week. Uh, James Arthur, You're Nobody Till Somebody Loves You. Coldplay en Atlas, 13 uh, weken in de lijst, vorige week 14, deze week 17. De Killers Shut that tonight staan zes weken in de lijst. Vorige week nog 23, deze week terug te vinden op 16. En Lord and Royal staat nu 10 weken in de lijst, zak drie plaatsen naar nummertje 15. Celine Dion, Love Me Back to Life. In haar zesde week gaat zij zes plaatsen omhoog naar nummer 14. One Direction Story of My Life. 9 weken in de lijst zak het van 11 naar 13. Bastille of the Night hoorde je ook voorbij komen. In hun vijfde week alweer van 19 omhoog naar 12. En van 15 omhoog naar 11 in de vijfde week. Dat gaat Gary Barlow en Let Me Go. Dan gaan we de top 10 in. Doen dat niet meteen met de nummer 10. Die slaan we even over. Want die zakt van 5 naar 10 toe in de achtste week. Dat was Sia, Elastic Heart. Katy Perry gaat omhoog. week in de lijst nu Katy Perry. Vorige week nog op 10 en deze week omhoog naar nummer 9. Deze week 1 zitten blijven. Die is voor Cher Lloyd en T.I. I Wish. In de achtste week, vorige week 8 en deze week ook terug te vinden op nummer 8 in de lijst van Europa. Yeah, baby, I seen the chick you're with. Wish that I never did. Uh, freaking perfect and Just wanna punch your lip. see you naked, girl, wait. that I go, exaggerate. Clearly carried away, but what I'm saying, you can true that. I wanna be wherever you at. So you wishing you could kiss me. Do you really wanna do that? Eh? Make a wish, girl. of Me. Ondertussen staat hij daarmee 9 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 6. Deze week moet hij genoegen nemen met plek nummer 7. En omwille van de tijd moeten wij door met de volgende.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 En nu moeten ze genoegen nemen met een vijfde plek. Eminem en Rihanna, de monster. In hun negende week zakken ze van 1 naar 5 toe. Eén plek onder hun en nu één plek boven hun. Dat is a Little Mix. Die stond vorige week nog op 2, deze week op 4. Acht weken in de lijst van Europa. Straks op 3 trouwens Robbie Williams, Go Gentle. Hey baby. Volgende week gaan ze twee plekken omhoog. Komen ze terecht op een nummertje 2 dus. Robbie Williams, Go Gentle daarvoor. Ook zes weken in de lijst. Hij ging van 7 omhoog naar 3. En deze dame, die stond vorige week nog op 3. En deze week op een nummertje 1. Zeven weken in de lijst van Europa. ik blijf erbij dat die cover van de wel heel mooi is. Lily Allen, Somewhere Only We Know.